Freddy van met het NOS Journaal. Internetbedrijf Google scant bestanden van zijn gebruikers op kinderporno... en waarschuwt de politie als er iets wordt gevonden. Dat heeft het bedrijf bevestigd na een zaak in de Amerikaanse staat Texas. Google benadrukt dat alleen wordt gezocht naar kinderporno... en niet naar andere criminele activiteiten. Het was al langer bekend dat Google e-mails scant... om de interesses van gebruikers te ontdekken. In Den Haag is massaal politie op de been om te voorkomen dat betogers naar de Israëlische ambassade trekken. Er zijn berichten dat honderden mensen daar willen protesteren tegen de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. De politie heeft de ambassade afgezet en ook de mobiele eenheid is paraat. Bij een demonstratie twee weken geleden in Den Haag werden ISIS-vlaggen meegedragen en antisemitische leuzen geroepen. In Groot-Brittannië is de onderminister van Buitenlandse Zaken opgestapt vanwege het conflict in de Gazastrook. De politica van, een, van de conservatieve partij vindt de Britse uitlatingen over het conflict moreel onverdedigbaar en niet in het belang van Groot-Brittannië. Ze had gehoopt dat premier Cameron zijn afschuw zou uitspreken over de Israëlische aanvallen in Gaza en het oplopende Palestijnse dodental. Maar zover wil de premier niet gaan. Volgens de SP wordt de langdurige zorg in de toekomst niet te duur. Het blijkt volgens de partij uit een doorberekening van de AWBZ door het Centraal Planbureau. Het kabinet stelt juist dat de langdurige zorg onbetaalbaar dreigt te worden en wil daarom fors bezuinigen. Volgens de SP kan de premie voor de AWBZ zelfs naar beneden. En Egypte wil het Suezkanaal op een aantal drukke plekken breder maken. Over een deel, lengte van 35 kilometer, wordt een nieuw tweede kanaal gegraven. Jaarlijks varen zo'n 20.000 schepen door het Suezkanaal.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 Just attracted to the book like one big flow. With up the soul while having club. I sing my song and I'm a racket I'm burning up with a good ass fever. beat. buzzing in my head, head, head like a bomb Listen to the beat, beat, beat of the song.